Er wordt op de wegen steeds vaker zoap gebruikt en dat laat in vorstperiodes makkelijk los. In 2007 liepen hierdoor 2 op de 100 auto's schade op en vorig jaar waren dat er 4 op de 100, zegt het Verbond van Verzekeraars. En in de eerste helft van dit jaar kreeg Carglass bijna 30% meer meldingen dan in dezelfde periode vorig jaar. In Nune bij Eindhoven heeft de politie achter een boerderij een dode man gevonden. In het huis lagen een zwaargewonde man en een lichtgewonde vrouw. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Er zijn berichten dat het gaat om een poging tot inbraak en dat de dode de inbreker is. De gewonden zouden de bewoners zijn. Volgens omwonenden is er bij een worsteling met een hooivork gestoken. President Obama hoopt dat de hervorming van de gezondheidszorg nog dit jaar rondkomt. Vannacht ging een krappe meerderheid van het Huis van Afgevaardigden akkoord met de herzieningswet. Veel Amerikaanse politici vinden de plannen te duur en vrezen te veel overheidsbemoeienis. De Senaat moet nu nog instemmen met de herziening van het ziektekostenstelsel en dat lijkt niet makkelijk te worden. Onder de puinhopen van een ingestorte verkeerstunnel in Andorra zijn nog eens twee doden gevonden. Gisteren werden al drie slachtoffers geborgen. De meeste doden zijn bouwvakkers uit Portugal. De tunnel in aanbouw stortte gisteren door nog onbekende oorzaak in. De bouwvakkers werden bedolven onder stukken beton en een stalen stijger. Op het Rembrandtplein in Amsterdam zijn vanochtend bij een steekpartij twee mensen gewond geraakt. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Twee verdachten gingen er vandoor, maar konden later worden aangehouden. Ze gaven zich pas over nadat de politie schoten had gelost. En de verdachten zijn daarbij volgens de politie niet geraakt.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 Like I do. I'ma tell you the truth. Showing proof, booking the food. I think you better you use my Oh ja, yeah. Eric op CFM, 12 over 12. Welkom bij een nieuwe aflevering van... De Muziek Boulevard. En wel de muziekboulevard van 8 november 2009. Daarvoor horen we ZFM Jazz, de eh, zwoele stemgeluid van eh, Tom Hendricks hoorde je tussen 10 en 12. Met allemaal oude platen zeg. Onvoorstelbaar dat hij die allemaal heeft in zijn, zijn collectie. Ja, ja. Goed, tot aan twee uur de muziekboulevard hier op ZFM Zandvoort. Wat hebben we allemaal? Wat eh, lokale en regionale informatie. En we gaan eh, weer kijken naar de bioscoop tot 10 en de dag van vandaag onverstelbaar. Maar hier ook de platen. James Morrison is hier. waren dat op eh, CFM Zandvoort eh, met eh, The Boss. En daarvoor de nieuwe single van James Morrison, Nothing Ever Hurt Like You. Wat een prachtige dag vandaag, zeg, onvoorstelbaar. Gisteren alleen maar regen, regen, regen. Vanmorgen toen je wakker werd moest je waarschijnlijk even, je, even krabben, want... vanmorgen vannacht heeft het een klein beetje gevroren hier in Zand. Dat kan ik je uit wel overwogen bronnen kan ik dat vertellen. Het weer doen we zo meteen over, eh, dat zal zijn, 9 minuten. Maar eh, we hebben ook nog eh, leuke platen meegenomen. We hebben wat lokaal en regionale informatie meegenomen. Dus dat gaat helemaal goed komen tot aan 2 uur de muziekboulevard. Mijn naam is Anders Zandbergen en nu op de draaitafel van ZFM, Terra Hall en John Oates. Celia Rumbley, Hemel en Aarde. En daarvoor Daryl Hall en John Oates met Man Muziek Boulevard, regio nieuws. Drie minuten voor half één. We gaan even kijken naar wat eh, regionieuws. Afgelopen week is de jaarlijkse griepvaccinatie bij de Zandvoortse huisartsen en de zorginstellingen van start gegaan. Enkele duizenden, vooral inwoners van de zogenaamde risicogroepen zoals senioren, diabetes en anderen, stonden vaak in lange rijen te wachten voor de beschermende injectie. Vooral de eerste dag was het zeer druk, zo meldde de huisartsengroep in het Beatrix van de Platsoen dat meer dan 1300 patiënten deze dag kwamen opdraven. Met lange rijen tot aan de Sofiaweg tot gevolgen. Waar er circa 2200 vaccinaties liggen. En als er dan al de eerste dag 1300 worden verwerkt, dan zeggen we wel wat. Waarschijnlijk heeft eh, alle commotie te maken met de heersende zogenaamde Mexicaanse griep. Want normaal gesproken noteren wij de eerste dag van de jaarlijkse griepsvaccinatie tussen de 700 en 800 eh, geïnteresseerden. Al dus een van de assistenten van de huisartsengroep. De tweede dag is als men op de eerste datum niet in staat is om de vaccinatie te halen. Diegenen die voor een vaccinatie tegen de eh, Mexicaanse griep in aanmerking komen, hebben daarover een melding gekregen. Handhavers van de gemeente Zandvoort starten deze week, de tweede week van november, met een fietswrakkenactie. Eerst plakken zij waarschuwingsstickers op de fietsvrakken. Op die stickers staan eh, een verwijderingsdatum. En als de fiets er op die datum nog staat, wordt deze meegenomen en opgeslagen. Daarna heeft de eigenaar nog een paar weken de mogelijkheid zich te melden om het wrak op te halen. En daarna wordt het wrak vernietigd. En wanneer is een eh, fiets een wrak? Als de fiets niet meer aan de zogenaamde wettelijke inrichtingseisen voldoet. Dan ontbreekt dan essentiële onderdelen of er zijn onderdelen te zeer beschadigd. Denk aan een kromstuur, geen zadel, kromme wielen, geen kettingen, geen pedalen, geen verlichting en bel. En de tweede is, als het zichtbaar is dat de fiets al tijden niet meer gebruikt of verplaatst is, denk aan roest, verteerde banden, spinnenwebben, mos en algenvorming en zwerfvuil en onkruid op de fiets. En de derde is, als het duidelijk is dat de fiets niet meer eenvoudig en rendabel in goede staat te brengen is. De kosten voor reparatie zullen hoger worden dan de aannemelijke waarde. Voor vragen kunt u contact opnemen met de handhavers van de afdeling Veiligheid, Vergunning, Verlening en Handhaving van de gemeente Zandvoort. ze zijn bereikbaar van maandag tot met vrijdag van half negen tot half vijf. Telefoonnummer is 023 57 40 nog onbekende oorzaak ontstond eh, afgelopen vrijdagmiddag een eh, rookontwikkeling in de machinekamer onder het zwembad eh, van Sunpark Zandvoort. De brandweer ging met blusmateriaal naar binnen. Een, meet, een meetwaterpomp bleek flink te roken. Deze meetwaterpomp is uitgezet door de brandweer. De technische dienst van Sunpark zal het probleem verder onderzoeken. En dat is over even de lokale en regionale informatie hier bij ZFM Zandvoort. Zoals beloofd, zometeen het weer. Blijft het zo mooi weer vandaag? Of eh, komen er toch nog wolken opzetten vanuit de Noordzee? You never know. Zometeen over eh, nou, een aantal platen, weet je het. Eén plaat wou ik zeggen. En die ene plaat die we gaan draaien is een... Uh, eentje uit de oude doos. De oude doos van Anders Zandbergen geeft Swing Out Sister Breakout. explanations make no sense. and every answer's wrong. You're far 106.9 in de vrije ether de kabel in voor op 104.5. ZFM, Westkust, weerbericht. Het weerbericht van eh, KNMI, want onze weergoeroe is op vakantie. De mist en lage bewolking in de noordelijke helft van het land zijn hardnekkig. Elders schijnt de zon volop. De temperatuur ligt eh, in opklaringen rond de 8 graden. In mist ligt temperaturen rond de 4. De wind is zuidoostelijk, zwak tot matig, grondkracht 3. En draait naar noord tot noordoost. Komende nacht neemt de wolking eh, vanuit het oosten toe. Maar hier vooruit kan er lokaal eh, opnieuw mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt omstreeks 2 graden, maar loopt in de nacht op naar circa 5. Maandag overdag is er vrij veel bewolking en in het eh, Waddengebied en later op de dag in het zuidwestelijke kustgebied kan er een klein buitje vallen. Later in de middag en avond gaat het vanuit het oosten uit af en toe regenen. De middagtemperatuur wordt ongeveer 9 graden. De noordoostenwind is boven land overwegend matig kracht 3 tot 4. Langs de kust en op het eh, IJsselmeer matig tot vrij krachtig 4 tot 5 graden. Nou, voor de rest van de week tot woensdag redelijk weer. En dan vanaf donderdag en vrijdag regen. Ja, het is niet anders. Vrij veel bewolking. En af en toe regen of een bui, zegt het KNMI. Middagtemperatuur zo rond de 11 graden.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 Moet een beetje denken aan de afgelopen periode, want ik heb uh, nou, tot zijn vijf en een half week geleden mijn arm gebroken. En ja, dan moet je weer met het openbaar vervoer Riding on the Train, de Pasadena's. Heb ik een aantal keren in mijn hoofd laten afspelen. Verder met de muziek van Rita Franklin nu. moment I wake up Go. away. nieuwe single van Daniel Merriweather en Adele met eh, Water and a Flame. En daarvoor uh, Aretha Franklin met I Save a Little Prayer for You. Vandaag 8 eh, november 2009. We gaan kijken wat het eh, vandaag allemaal heeft opgeleverd. 8 november. 8 november 2006. Drukkerij PCM Uitgevers in Amsterdam. Wordt even na middernacht beschoten met een mortiergranaat. En een eh, jaar later voor de eerste maal sinds de ingebruikname van de Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg gesloten als gevolg van een stormvloed. Dat is twee jaar geleden. Dan gaan we ook nog kijken heel ver terug in de tijd. Op 8 november 1976 in Gent tekenen de gewesten Holland en Zeeland de pacificatie van Gent. En Montana wordt op 8 november 1889 een staat van de Verenigde Staten. Dan zes jaar later, op 8 november 1895, ontdekt eh, Willem Röntgen de röntgenstraling. Ja, en het heeft hem ook eh, ja, eh, de dood gegeven op een gegeven ogenblik. Te veel röntgenstraling en toen is hij kanswijlig gegaan. Goed, wie zijn er vandaag allemaal eh, jarig of waren vandaag jarig? Op 8 november 1656 geboren Edmund Haley. En hij is Brits sterrenkundige van de Haley... Eh, com, eh, ja, die wint al. 8 november 8, 1935 geboren Alain Delon. Hij is uh, Frans acteur en heeft ook van die zwoele platen gemaakt. Ook vandaag jarig, maar liefst... 71 geworden vandaag. Pleunitaal, jawel. Guus, uh, is vandaag ook jarig. Hij wordt eh, vandaag 63. Mini Rapperton, Zou vandaag 62 zijn geworden, maar ze is al lang overleden in 1979 wel te bestaan. Bonnie Riot, vandaag ook geboren, 8 november 1949. Jan Raas viert vandaag ook zijn verjaardag. 57 is hij geworden. Ricky Lee Jones, Chucky's e. in Love, is eh, haar groot hit. 55 vandaag. Jan Dabelkoerske vandaag ook jarig. Wordt maar liefst... Eh, even rekenen, 53. Live Garrett, eh, Amerikaans zanger en acteur. I Was Made For Dancing, jawel, die wordt vandaag 48. Gordon Ramsay vandaag ook jarig. Hij wordt 43 vandaag. Corny Thorne Smith wordt vandaag een oude tante, 42. En Annette Barlow vandaag ook jarig, wordt maar liefst 35. En als laatste die we in uh, hebben, die vandaag eh, jarig is, Tara Reid. Zij is Amerikaans actrice en wordt maar liefst 34 lentes jong, onvoorstelbaar. En dat is 8 november in de geschiedenis van vandaag. Dit is de Muziek Boulevard op ZFM. En op de draaitafel van ZFM is hier Cool and the Gang.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 You can make it. hoorde je bij CFM vandaag komen. Eh, vandaag 8 november 2009. En het is alweer 5 minuten voor de 1. Time flies when you're having fun. Zometeen na het nieuws van 1 eh, uur nog een keer een uurtje de muziekboulevard met nieuws. We hebben de bioscoopagenda en hele leuke muziek. Ja, ja. We draaien voor eh, het nieuws van 1 uur nog één plaat. Bonnie Tyler, ze was ook bij Gerard Jolling was aan het optreden. Hier een grote van haar. Holding Out for Hero.